Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. In de Franse plaats Sedan zijn vanmiddag Franse en Nederlandse voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Daarbij zijn volgens lokale media zes gewonden gevallen. Een van hen zou er slecht aan toe zijn. De meeste gewonden zijn volgens de Franse autoriteiten Nederlanders. De supporters waren afgekomen op een wedstrijd tussen CS Sedan en Bastia uit Corsica. Nederlanders die op cruiseschip de Westerdam zaten mogen voorlopig toch niet naar huis... Reden is dat vandaag het coronavirus is ontdekt bij een Amerikaanse vrouw die ook op het schip zat. Toch heeft SBS-programma Hart van Nederland drie Nederlanders gesproken... die op het cruise schip zaten en vandaag op Schiphol zijn geland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat het contact gaat opnemen met deze mensen. Schaatster Natalia Voronina heeft voor een daverende verrassing gezorgd... door de 5 kilometer te winnen bij de WK-afstanden in Salt Lake City... Het goud leek voor de elfde keer op rij naar Martina Sablikova te gaan... die in de vierde rit een nieuw wereldrecord reed. Maar in de slotronde dook de Russische Veronina onder die tijd in 6.39.01. Esmee Visser pakte het brons. Bij de mannen reed Pavel Kulisnikov een wereldrecord op de 1000 meter. Hij dook als eerste schaatser op de kilometer onder de 1 minuut en 6 seconden. Kjeld Nuis pakte het zilver. In de eredivisie heeft AZ uit met 2-0 verloren van FC Twente... In de stand blijven de Alkmaarders tweede... maar Ajax kan zijn voorsprong morgen tot zes punten vergroten. Fortuna Sittard en FCM speelden gelijk zonder te scoren. Het werd 0-0. En PSV won vanavond met 3-0 bij ADO Den Haag. De Eindhovenaren staan daardoor weer derde met twee punten voorsprong... maar ook twee wedstrijden meer gespeeld dan Feyenoord. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Voor Noord-Holland en Friesland geldt sinds 9 uur vanavond code geel... Uit zuidwestelijke richting komen zware windstoten. In de loop van de nacht zullen de waarschuwingen voor het hele land gelden.